het NOS Journaal. Minister Hennis van Defensie gaat ervan uit dat het kabinet binnenkort een besluit neemt... over deelname aan bombardementen op IS-doelen in Syrië. Ze zei dat in het televisieprogramma Buitenhof. Onlangs bleek dat een krappe meerderheid in de Tweede Kamer daarvoor is. Premier Rutte zei toen dat het kabinet volgens nog niet beslist... of Nederland mee gaat doen aan bombardementen. Nederlandse F-16's zijn wel al betrokken bij het bombarderen van IS-doelen in Irak. Hongarije heeft de grens met Servië weer geopend voor auto's en vrachtwagens. De afgelopen dagen kon niemand de grens over. Die was gesloten om vluchtelingen tegen te houden. Chauffeurs stonden de afgelopen dagen in kilometerslange files. De vrachtwagens stonden rijen dik voor de grens, in de hitte. Dat leidde vaak tot aanvaringen tussen chauffeurs, bijvoorbeeld als anderen probeerden voor te dringen. Griekenland kiest vandaag voor de tweede keer in een jaar tijd een nieuw parlement. Volgens de laatste peilingen ligt de partij Syriza van Tsipras nipt voor op de belangrijkste tegenstander, de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie. De verwachting is dat geen enkele partij een absolute meerderheid haalt in het parlement. Er zijn bijna 10 miljoen kiesgerechtigden in Griekenland, maar tot nu toe is de opkomst laag. Rode JC en Feyenoord hebben in Kerkrade met 1-1 gelijk gespeeld. Beide clubs handhaven zich daardoor in de kopgroep van de eredivisie. Na 20 minuten kwamen de Rotterdammers op voorsprong... dankzij een kopbal van Michiel Kramer. Halverwege de eerste helft zorgde Hisham Faik voor de gelijkmaker. Het Nederlandse Davis Cup team heeft het duel met Zwitserland verloren... waardoor Oranje volgend jaar niet meer in de wereldgroep speelt. Roger Federer won de vierde wedstrijd in drie sets van Timo de Bakker... waardoor Zwitserland op een niet meer in te halen voorsprong van 3-1 komt. Nederland wist alleen gisteren de dubbel te winnen. Het weer, er trekt veel bewolking over het land. In het zuiden schijnt vaker de zon en in het noorden kan hier en daar een bui vallen.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 In the middle of the pouring Goed, luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zondag. Achter de knoppen en de muziek, eh, Charles. Alles goed daar, Charles? Ja, het gaat helemaal goed, Jan. Eh, eh, helemaal goed. Oké. En terwijl er in Singapore fanatiek gereest wordt... en momenteel Max Verstappen toch op een knappe elfde plek ligt... maar op de voet gevolgd door, een, door Grosjean, geloof ik... maar de, houden we houden u ook in het tweede uur daarvan op de hoogte... Allereerst even terug naar de reddingsoperatie... zoals die eh, eh, zich eh, afgespeeld heeft op het strand... ter hoogte van het casino. zoals wij u melden in het vorige uur... Was de, is de persoon in kwestie met de ambulance en politiebewaking... naar het UMC in Amsterdam gebracht. En conform het mobiele medisch team... laat weten dat de toestand van de persoon in kwestie kritiek is. Goed, terug bij tweede uur Zandvoort op zondag. Wat gaan we tweede uur verder nog doen? Uiteraard gaan we natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda met u doornemen. En het is nogal een uitgebreide agenda, want er is van alles en nog wat te doen in en rondom Zandvoort de komende dagen en het komende weekend. En tussen de muziek door hebben we wellicht natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... en wellicht een update over de stand van zaken ten aanzien van de persoon die naar eh, Amsterdam is vervoerd... Uh, kwart over drie gaan we schakelen met eh, Joop van Nes. Want Joop van Nes gaat ons bijpraten over de Lions. En dan hebben, we het niet over, dan hebben we het over de basketbal. Want de Lions bestaan dit weekend 50 jaar. En er is van alles uh, uh, rondom dat lustrum te doen. En wellicht ook nog meer sportnieuws. Dat allemaal om kwart over drie. Goed, ik zou zeggen genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Ja, en ook Sander Dardij is in de studio. En dan willen we hem dit niet onthouden. song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreams together young heart. Cliff Richard en zijn Shadows met de Young Ones. En ik hoorde zo net in het eh, nationale nieuws dat Cliff eh, ja, is vrijgesproken eh, van de beschuldigingen... dat hij iemand, een, jonge man van, van jaren 15 zou hebben aangerand al zoveel jaar geleden. Ja, allerlei lui zijn toch achter, achter geld aan van artiesten. En als ze een manier weten om dat los te peuteren... zullen ze geen enkele leugen ja, ontwijken, zeg maar. Hoe, hoe zeg je dat? misbruiken eigenlijk, hè? daar komt het op neer de dame die nu gaat zingen voor u, die, eh, die, die scoort in Duitsland hoge ogen. En zij heeft hier in, in Nederland ook jarenlang hits gehad met Pussycat. Nou, My Broken Souvenir schittert in de Duitse hitlijst. Dus u zult het niet geloven, het is echt waar. Dit is de versie van Pussycat. wij weer gaan overschakelen, luisteraars, naar het circuit. Nee, we gaan niet naar het circuit. We gaan oh. eh, naar eh, Joop van Es. ah, eh, Joop. Joop gaat ons bijpraten over de Lions, het Lustrum Weekend. Goedemiddag, Joop. als Suriname. En eh, het begon eigenlijk eh, in, eh, ik meen dat het 69 was, dat Lions nog eerste klasse speelden. Speelden in de finale voor de, Nederlandse beker, dat gebeurde in Utrecht. Speelden tegen Flamingo's, nou dat was een feest. Oh. Joop heeft ons even verlaten, heb ik begrepen. Zullen we nog maar even een muziekje erin slingeren, Albert-Jan? Doe maar even, even een pauzenummer. Libra, Leo, Cancer, Ralph, Charles, Paul, Larry. de verbinding werd even verbroken, maar je bent er weer. ga rustig verder. ik eh, eh, ik weet niet meer waar Nou, een feest van herkenning en om vier uur de wedstrijd eh, de Outlines tegen... Oud Flamingo's. Juist, daar waren we. eredivisieballen waren wedstrijden, werd, werd op het scherm van gespeeld. De, ja, het zijn burenwedstrijden natuurlijk. De eerste keer dat we Flamingo's tegenkwamen als Lions zijnde, dat was in Utrecht. In de finale voor de Nederlandse beker. Lions speelden toen nog eerste klasse. Eén klasse lager. En Flamingo's, dat was al eh, al lang bezig in de Nederlandse Eredivisie. Nou, Zandvoort verloor eh, dat, maar dat maakt helemaal niet uit. Maar de sfeer in dat Utrecht. De zes of zeven bussen Zandvoort kwamen daar naartoe. Die gingen daar kijken. En het was een geweldige sfeer. Ik weet nog de, de, de sfeer die we hadden in de, de oude sporthal. In de, in eh, Pelikaanhal. Ja, die, die zat vol als Lions thuis speelden. 500, 600 man kwamen gewoon per wedstrijd kijken. En dat, dat, dat was de sfeer. <laughs> het was geweldig. Zandvoort was ook uh, eh, Lions dus dan. Was dan eh, een van de eerste clubs die Amerikanen haalden. Het zijn allemaal herinneringen die, die ik mee heb gemaakt, mee heb mogen maken. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En straks, <laughs> ja, dan gaat, echt, eh, dan gaat het dak los. Dan krijg je een wedstrijd te zien, denk ik, niet op tempo gespeeld zal worden. Maar daar tegen Sundshoe, die heren, eh, die hebben een techniek in huis. Dat, eh, wil je echt niet weten. Dat is grandioos. Dat hoef je ze niet meer te leren. Ze weten wat ze met een bal kunnen. En dat, dat doen ze dan ook. En uh, daar, kunnen, het met name de jeugd kan er alleen maar van leren. En ik denk dat als je van basketbal houdt, als je van sport houdt, dan moet je om vier uur hier zijn in de, in de Sporthal. Want dan gaat het gewoon keihard gebeuren. Dus ze hebben van alles nog wat van stal gehaald tot aan de beste basketballer die Nederland ooit gehad heeft. Kees A eh, Akenboom, die komt hier naartoe. Die is er eigenlijk al en die doet mee. En eh, we hebben ook eh, zo gek gevonden de speaker die we vroeger hadden in de Haarlemse Basketbalweek. Die is aanwezig om de sfeer omhoog te krijgen hier in de sporthal. Ik, ik, zou zeggen, kom hier naartoe. Er is plaats genoeg. We kunnen duizend mensen kwijt. Hoor, laat ik mij vertellen of er zo is, is het tweede. Ik heb ze nog niet gezien zoveel hier. Maar eh, kom er naartoe. Er is plaats genoeg. En eh, ja, eh, kom het liefste met een, met een fiets of een scootertje. <coughs> want de parkeerplekken die zijn wel allemaal vergeven. Want het is mooi weer, er wordt gegolfd, er wordt gehockeyd. Dus uh, Dijkveld is een beetje vol. Maar als je met de fiets komt, kan het nog makkelijk hier staan, Albert Nou, dat is een duidelijke <laughs> oproep van een, iemand met een uh, basketbalhart. Ja, ja. <laughs> ja, dat heb ik. Ja, maar jij bent, jij, bent, jij bent toch ook al 50 jaar lid? Ja, terecht. Helemaal goed. Nou, je oproep is duidelijk. Eh, spoed u basketballiefhebbers uh, naar de Corver Sporthal. En eh, ik wens je heel, heel, heel veel plezier tijdens de wedstrijd die, om vier uur... Ja? Oh, niet alleen basketbal natuurlijk, hè. mensen die van sport houden. Die moeten gewoon hier naartoe komen. Je hebt gelijk, Joop. Helemaal goed. Zeg, bedankt en ik wens je heel, heel veel plezier met al die sportliefhebbers. Dankjewel, oké. En we spreken elkaar weer. Ja, doen we. Bedankt. Hoi. Hoi, hoi. Ja, luisteraars. Eh, u hoorde, als u later heeft ingeschakeld, wellicht... Uh, dan hebben we het over tennis Davis Cup. En zojuist heeft uh, Federer Timo den Bakker verslagen. Dus de stand is geworden 3 tegen 1. Dus de laatste partij, als die al verspeeld gaat worden... gaat voor de spek en bonen. Zwitserland, zoals ook al verwacht, verslaat Nederland. En dan hebben we het over tennis. Verder, eh, momenteel eh, in Singapore. Er is van alles weer aan de hand. Er is weer een, eh, een, een, een safety car situatie geweest. En ze, zijn nu in de 43ste ronde. En wederom een, gele vlag. de stand voor Max Verstappen momenteel op een 12e plek. Nadat hij tijdens de start met zijn motor stil viel. En vanaf helemaal achter in het veld de zaak moest inhalen. Dankzij die safety car situaties, die meerdere safety car situaties... heeft hij zich inmiddels weten op te werken tot, tot een twaalfde plaats. Op zich een eh, knappe prestatie. Dus eh, met nog een kleine 20 ronden eh, te gaan in Singapore... gaan wij naar de volgende plaat en daarna gaan we over naar de evenementenagenda. dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig en zeker. met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst luisteraars, iets over de klok van half vier... de hoogste tijd voor de evenementenagenda. Maar niet voordat ik u mededeel dat eh, momenteel eh, Jos Max Verstappen... op een negende plek rijdt eh, tijdens de Grand Prix van Singapore. Dus hij rijdt momenteel in de punten. Hamilton eruit, Massa eruit. En zo schikt Max steeds weer een plekje op. Maar prachtige inhaalmanoeuvres. Goed, de evenementenagenda. Terwijl de klassiek liefhebbers momenteel genieten van de Prinses Christina Concours... Eh, in de protestantse kerk. En uh, de raceliefhebbers genieten tijdens de Zandvoort Masters. Gaan wij de evenementenagenda doen. Eh, het EK Zandsculpturen ligt natuurlijk al enige tijd achter ons. Maar de sculpturen zijn nog steeds te bewonderen in het centrum van Zandvoort. U kunt een zandsculpturen routekaart halen bij het VVV... en zo kunt u alle sculpturen nog eens een keer rustig van dichtbij bekijken. En dat kunt u ook kijken op de website www.zandsculpturenroute.nl. En ook de historische Grand Prix ligt al achter ons... maar de tentoonstelling nog niet in het Zandvoorts Museum... aan de Zwaluwestraat nummertje 1. Nog tot 4 oktober is daar de Historic Grand Prix tentoonstelling... van Bira tot Lauda te bezichtigen. En het, staat uiteraard in het teken van de 22 winnaars... die in de 34 Grand Prix van Zandvoort hebben gewonnen. Maken we een bruggetje naar 25 september... dan is het weer tijd voor een zangavond. En waar anders dan in Café Koper gaat het plaatsvinden... aan het kerkplein nummertje 6... Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Dat allemaal op 25 september vanaf 9 uur s'avonds tot 1 uur in de nacht. Over dit evenement en over alle andere evenementen van Café Koper... kunt u natuurlijk terecht op de website www.cafekoper.nl. En hebben we natuurlijk vaak eh, races, eh, autoraces op het circuitpark Zandvoort. Volgend weekend is het eh, eh, tijd voor de tweewielers en wel de Superbikes at Sea. Het wordt een schitterend motorspektakel. Op 26 en 27 september Superbikes at Sea. Uiteraard op het circuitpark Zandvoort. En eh, meer informatie over dit evenement kunt u terugkijken op www.superbikesatsea.nl www.superbikesatsea.nl en bent u een liefhebber van makreelroken... dan kunt u eh, getuige zijn van de makreelrookwedstrijd... op 26 september vanaf 11 uur s morgens tot 3 uur s middags... bij Beach Club nummer 5. Makreelrookwedstrijd van de Zeevisvereniging. Meerdere zeevissers gaan de strijd aan de beste makreel te roken... waarna een vakkundige jury de winnaar rond 5 uur bekend zal maken op 26 september. En dat speelt zich allemaal af op Beach Club nummer 5. En volgend weekend hebben we natuurlijk ook het Stads- en Dorpsomroepersconcours op 26 september. Dat begint om 12 uur en duurt tot half 5 in de middag. En dat speelt zich allemaal af eh, rond het Kerkplein. Diverse omroepers uit binnen- en buitenland komen deze dag naar Zandvoort... om hun boodschap luidkeels aan het publiek kenbaar te maken. Dat allemaal op 26 september vanaf 12 uur. Eh, het Kerkplein is de locatie waar dit stads- en dorpsomroepersconcours gaat plaatsvinden. En wilt u zondagmorgen lekker de beentjes trekken? Dat kan uiteraard ook op de 10.000 stappen van Zandvoort. Dan wordt u verzocht om 10 uur s morgens zich te melden op deze 27 september... bij Anytime de Oude Halt, want daar is de start. En dat duurt allemaal tot 12 uur. Meer informatie over de 10.000 stappen van Zandvoort... kunt u terugvinden op de website www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl Gaan we naar, eh, verder op die 27 september vanaf half elf s morgens tot half elf of half eh, zes smiddags... is het weer tijd voor het Shanti en Zeeliederen Festival. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand... treden dit jaar tien koren op met het diverse repertoire van shanties en zeeliederen. Shanties zijn vooral traditioneel. Van oudsher werkliederen eh, gezongen op grote schepen. Dat allemaal op 27 september vanaf half elf. in de plaats to be is het centrum van Zandvoort. Meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden op de website www.shanti.nl uh, aan Chantiesaanzee.nl. www.shantyaaanzee.nl En eh, dat eh, Zandvoort ook een mooie locatie is om te trouwen... dat zal u op 27 september ook niet ontgaan. Want er is een open top trouwlocatieroute... en dat die wordt gestart vanaf beachclub nummer 5 van 11 uur s morgens... en die kunt u tot 5 uur s middags kunt u die route lopen... Trouw, top trouwlocaties organiseert voor alle bruidsparen... op zondag 27 september van 11 uur s morgens tot 5 uur. De open top trouwlocatieroute. Je kunt vrijblijvend bij meer dan 350 locaties een kijkje nemen. En wilt u nou ook naar een trouwbeurs aan zee? Dat kan ook op 27 september, want dat vindt plaats in Meijers. Uh, Meijers aan zee, strandafgang, de fauvage nummertje 16. Ook dat begint om half 12 s morgens en duurt tot 5 uur in de middag. Eh, op 27 september 2015 laat Meijers Trouwbeurs aan Zee in Zandvoort... je ervaren hoe deze meest romantische dag van je leven eruit kan zien. Samen met leveranciers uit de branche worden bruidsparen voorzien van de huidige trends, ideeën en inspiraties... om hun strandtrouwdag te verwezenlijken. Dat allemaal op 27 september Meijers aan Zee... strandafgang de Fauvage nummer 16... op deze 27 september vanaf half 12. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op www.meijerstrouwbeursaanzee.nl www.meijerstrouwbeursaanzee.nl en last but not least, maar om dat weekend dan geweldig swingend af te sluiten... bent u vanaf 4 uur van harte welkom in Talassa. Want daar is een tropical party met Los Motivaciones in Talassa. Wat maakt salsa en Latin music toch zo aantrekkelijk... dat iedereen spontaan begint te bewegen en de sfeer uitbundig wordt... met alleen maar lacherige mensen. Dat allemaal op 27 september vanaf 4 uur. Gastheer Ton Ariensen verwacht u dan in het gedeelte, het bargedeelte van Talassa. U bent van harte welkom. Tot zover. Pick guitar, fill fruit jar. tonight I'm gonna see my Michelio.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 That's alright with me. Got a big black dog, his name is Dan. Live in my backyard in Birmingham. It's the meanest dog in Alabama. Get him, Dan. plaats als Birmingham. Nou, daar heeft hij maar gedeeltelijk gelijk in, luisteraars. Want er is natuurlijk eh, nog een grandiozere plaats. En dat is natuurlijk Zandvoort. En er is een plekje in Zandvoort, dus dat heet het circuit. En daar gaan we naartoe met Albert-Jan en Willem. Willem, we zijn razend benieuwd. Kijk, in Singapore is het spannend, maar hoe is het op het circuit? Ja, in Singapore is het eh, spannend. Eh, dat, <laughs> ja, ik ook. Uh, <laughs> is het eh, bijna weer stil hier hebben ze juist eh, is de finish van gevallen eh, voor de Masters of eh, Formule 3. En dat is eigenlijk een saaie race. ik moet zeggen, ik heb meer naar Singapore gekeken als naar het circuit Antonio Gio, Vanacci, winnaar gisteren al van de kwalificatierace. Ook vandaag is hij eigenlijk zonder enige tegenstand te winnen. Ik geloof dat zijn voorsprong 9 seconden was aan de finish. Jij had wel wat hulp daarbij, omdat Marcus Pommer, de man die van tweede positie startte, bleef staan bij de start. Nou, dat hebben we eh, ergens anders ook gezien. Pommer eh, kwam er, eh, ja, die kwam, sloot gewoon weer achteraan het veld. Maar die, bij de finishvlag reed hij nog achteraan. In tegenstelling tot Max Verstappen, die met een rondje achter een cruciaal eh, podium. Eh, met eh, wel voor het team van Carlin Motorsport mooie podiumplaatsen 1 en 3 voor dat team. En de tweede plaats, de rijder van de tweede plaats, die komt uit voor het team van Motorpark. Oké, dus ja, dat is eigenlijk een beetje teleur, teleurstellende race. Uh, je hebt dat wel vaker bij de Masters, hè, dat het meer treintje rijden is. En nu ik je toch aan de telefoon heb, laten we even, even twee, eh, twee interviews eh, aan elkaar plakken. Eh, het programma voor vandaag is nog niet afgelopen, Nee, het is nog niet afgelopen. We krijgen zo nog wat, onder andere de broker, dat is een Duitse toelwagenklasse met wat oudere en kleinere autootjes, zoals Minis en Citroën Saxo's, Peugeotje, Ford Fiesta's, wat daarin rondrijden. Ja, en die, die, die race die zal tegen kwart over vier aanvangen en dan zo het rond half zes wel een en ander eh, eh, tot een einde komen. dan zit er weer een driedaags race-evenement op het circuitpark Zandvoort erop. Eh, wel een, als je over het algemeen kijkt en terugkijkt op het evenement... wat is dan je algemene bevinding? Ja, nou ja, het, is en blijft toch altijd een mooi evenement. En zeker met de wisselvalligheid op dit moment met verschillende klasses en formule en GT-auto's... op zich best een heel mooi evenement. En we hebben tegenstelling eh, tot de eh, Formule 3 races hebben we twee prachtige eh, GT races gezien. En daarin ook nog eens Nederlands succes. Oké, nou ik, zou, ik wil je niet te veel ophouden. Dan kan je weer terug <laughs> naar de Formule 1. Die ook verreden wordt op circuitpark Zandvoort. Uh, Willem, ik wil je vanuit de studio hartelijk danken voor je bijdrage aan uh, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Ah, oké.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 We gaan naar Albert-Jan. Ja, luisteraars. Het is, terwijl het ongemeen spannend is in Singapore... want eh, Max Verstappen rijdt momenteel op een achtste plaats... vlak achter plek 7. Dus eh, wie weet zitten er nog wat meer punten in. Maar het is ongemeen knap van Max wat hij gepresteerd heeft. En hij heeft natuurlijk een voordeel gehad met een aantal safety car situaties... Maar dat neemt niet weg dat er weer spectaculaire inhaalmanoeuvres door hem uh, zijn verricht. Het is echt eh, geweldig wat hij presteert. Dus voorlopig op een achtste plek. Goed, eh, bijna, je zou bijna vergeten dat er vandaag ook nog gevoetbald wordt. En ik heb voor u even het voetbaloverzicht. En dan gaan we eerst terug naar afgelopen vrijdag. NEC ontving SC Heerenveen en daar werd het 2 tegen 0. Gaan we naar de zaterdag. SC Kambuur tegen FC Twente. Dat eindigde in een bloedloos 0 tegen 0. Heracles Almelo verraste vriend en vijand door in eigen huis PSV te verslaan met 2 tegen 1. En Pek Zwolle ontving zaterdagavond ADO Den Haag... en ging ook met drie punten er vandoor 2 tegen 1. En de laatste wedstrijd op zaterdagavond was Willem 2 tegen FC Utrecht... en de eindstand daar was 3 tegen 1. En de wedstrijd die om half 1 werd verspeeld uh, vandaag... is uh, Rode JC ontving Feyenoord... Eh, oh, lange tijd eh, wist Feyenoord de eh, 1-0 te houden... maar uiteindelijk werd het toch 1 tegen 1. En de tussenstand bij Excelsior Ajax... de wedstrijd die om half drie begon, is 0 tegen 2. En we hebben twee wedstrijden die vandaag om kwart voor vijf aanvangen. Vitesse ontvangt de Graafschap. En ja, de klapper van de dag, FC Groningen ontvangt thuis AZ. kruipen wij weer heel langzaam aan de klok van 4 uur. Dat betekent dat we er even tussenuit gaan zo eh, voor reclame, Niels reclame.